Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam is op zoek naar een vier van justitie van Nimwegen, meldt NRC. Er loopt nog een integriteitsonderzoek naar Van Nimwegen, maar volgens de krant wil het OM daar niet op wachten. Van Nimwegen werd in mei met buitengewoon verlof gestuurd. Hij zou een liefdesrelatie met een andere hoofdofficier hebben stilgehouden en de regels voor aanbesteding hebben overtreden. Het autobedrijf dat de ingestorte brug in Genua beheert, Autostrade, wist al in februari dat de brug niet veilig was. Volgens het Italiaanse tijdschrift L'Espresso stuurde het bedrijf daarover een brief naar het ministerie van Infrastructuur. Vlak na de ramp, twee weken geleden, zei de topman van Autostrade nog dat er geen aanwijzingen waren dat de brug slecht was. Het is niet bekend wie de brief heeft gelezen, omdat hij aan een afdeling was gericht en niet aan een persoon. De beroemde architect Renzo Piano wil meehelpen bij het ontwerpen van een nieuwe brug in Genua. Voor elk van de 43 slachtoffers wil hij een lamp in het ontwerp verwerken. Oud-premier Salmond van Schotland heeft zijn lidmaatschap van de Noorse Schotse, Schotse Nationale Partij opgezegd. Hij wordt door twee mensen beschuldigd van seksueel wangedrag. Salmond was premier van 2007 tot 2014 en liet een referendum houden over onafhankelijkheid. De oud-premier spreekt de beschuldigingen tegen, maar vertrekt omdat hij wil voorkomen dat de partij schade oploopt door de commotie. De huidige Schotse premier Sturgeon betreurt het vertrek van Salmond, maar heeft begrip voor zijn beslissing. Kobus L. is opgepakt in Roosendaal. De oud-drugsbaron werd vorige maand bij Verstek veroordeeld tot 12 jaar cel... voor het doodschieten van zijn schoonzoon. Maar L. was voortvluchtig. Uiteindelijk is hij gevonden in een huis in Roosendaal. In de jaren 90 kreeg Kobus L. 15 jaar cel voor drugsmokkel. In 2003 kwam die vervroegd vrij. Het weer, vannacht nog een enkele bui, overdag nu en dan zon.